7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk en Engeland gaan gezamenlijk een beveiligde zone voor vrachtwagens inrichten in Calais, heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er worden onder meer extra hekken geplaatst en speurhonden ingezet om te voorkomen dat vluchtelingen in de vrachtwagens klimmen. Daarnaast moeten de grenscontroles sneller worden uitgevoerd, zodat de vrachtwagens minder lang hoeven te wachten. Alleen al in de afgelopen drie weken zijn in Calais 8000 immigranten tegengehouden. Een speciaal antifraudeteam heeft drie verdachten opgepakt voor een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten. Er is zeker 2 miljoen euro verduisterd. Er wordt onderzoek gedaan naar drie zorgbureaus en er is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen. Bij invallen in tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal zijn vier auto's in beslag genomen. Ook zijn er vuurwapens en munitie gevonden. Griekenland heeft een veel grotere schuldenvermindering nodig dan de eurolanden overwegen te geven, stelt het Internationaal Monetair Fonds. De schuldenlast is voor het land niet meer op te brengen, staat in een analyse van het IMF. De analyse is gisteren naar de eurolanden gestuurd, enkele uren nadat in Brussel overeenstemming was bereikt over Griekenland. Volgens het IMF is de financieel-economische situatie van Griekenland in de laatste weken dramatisch verslechterd, onder andere door de sluiting van de banken. De staatsschuld zal daardoor oplopen tot bijna twee keer de omvang van de Griekse economie. De eerste bergrit in de Tour de France is gewonnen door truidrager Chris Froome. Hij demarreerde ruim voor de finish op de in La Pierre Saint-Martin. Robert Gezink reed aan de voet van de klim op kop en kwam uiteindelijk knap als vierde over de finish. In het klassement stijgt hij daardoor naar de achtste plaats. Tweede en derde in de etappe werden Richie Porte en Nairo Quintana. Het weer, in de avond en nacht wat opklaringen. Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar het wordt wel iets warmer. 20 tot 24 graden. Vanaf donderdag een stuk zonniger en een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag. Daar staat na een ongeluk tussen Roelvaansveen en Zoetewouder en Dijk 5 kilometer. Bij Zoetewouder en Dijk is één reis ook dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer door een ongeluk. En daar is ook één reis ook dicht. En op de andere rijbaan daar staat nog 4 kilometer file tussen bij Rotterdam Centrum. A27 van Utrecht richting Gorkum.